uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland vreest dat er extra coronamaatregelen worden ingevoerd... die ook voor de horeca gelden. Zo is, eh, zo is KHN bang dat onder meer in enkele grote steden... een verplichte sluiting vanaf middernacht wordt ingevoerd. De branchevereniging zegt dat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden. Dus dat het terugdringen van het aantal besmettingen niet wordt opgelost met het eerder sluiten van horeca. Ook zou het een financiële klap betekenen voor veel horecaondernemers. Vrijdag komt het kabinet met nieuwe regionale coronamaatregelen. De politie is gestuurd op corruptie binnen de eigen organisatie en andere opsporingsdiensten. Dat bevestigt de politie na berichtgeving in de Telegraaf. De ontdekking werd gedaan tijdens het omvangrijke EncroChat-onderzoek... waarbij agenten maandenlang de versleutelde berichten van criminelen meelazen. Ze zagen toen ook dat er politieinformatie werd gelekt. Om hoeveel corrupte agenten het gaat is niet bekend. Er is een speciaal anticorruptieteam samengesteld om onderzoek te doen. In Rotterdam is afgelopen avond een man doodgeschoten. Voorbijgangers vonden de man rond 9 uur in een stilstaande auto in het stadsdeel Feyenoord. Hij had meerdere schotwonden. Omstanders hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Zuid-Afrika laat vanaf 1 oktober weer toeristen toe... al is nog niet duidelijk uit welke landen precies. Wie Zuid-Afrika in wil, moet een negatief testresultaat laten zien... of in quarantaine. Reizigers uit onveilige landen zijn niet welkom. Welke landen dat zijn, wordt later bekendgemaakt... gemaakt. Zuid-Afrika heeft de corona-epidemie de laatste weken redelijk onder controle gekregen. Het weer.